Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet, premier Rutte, heeft dat beloofd... nadat de Tweede Kamer een motie daarover had aangenomen. Dat gebeurde in het debat over de regeringsverklaring. De oppositie diende bij elkaar zo'n 50 moties in... om het regeerakkoord aan te passen. Een motie om de dividendbelasting te behouden haalde het niet... maar een meerderheid was wel voor een voorstel van de SGP... om in de debatzaal de Nederlandse vlag op te hangen. De levering van jodiumpillen is vertraagd. Bij het bedrijf dat de pakketjes met tabletten verspreidt is iets misgegaan... waardoor ze vooral in Zuid-Holland wat later komen. De jodiumpillen bieden bescherming tegen radioactiviteit bij een kernramp. Kinderen die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen krijgen ze. Net als volwassenen tot 40 jaar die binnen 20 kilometer van een centrale wonen. Het duurt nog zeker twee weken voor ze overal geleverd zijn. De nieuwe Friese Bijbelvertaling wordt waar mogelijk genderneutraal. En dat moet de nieuwe Friese vertaling herkenbaar maken voor alle groepen, schrijft Omroep Friesland. Een woord als zoon bijvoorbeeld betekent in de Bijbelse context niet altijd letterlijk zoon. En dat wordt dan vertaald als zoon en dochter in het Fries. De vertaling van het boek Matthäus komt volgend jaar uit. Voor de rest van de Friese Bijbelvertaling is nog ongeveer een miljoen euro nodig. In de Europa League heeft Vitesse thuis in de Gelderdoor met 0-2 verloren van de Belgische club Zulte Waregem. De Arnhemmers zijn daardoor vrijwel kansloos om ook na de winterstop nog mee te doen in de Europa League. De ploeg van trainer Henk Vreese staat nu op de laatste plaats in de pool.